Jan van der Putten met het NOS-journaal. Job Cohen wil de leider blijven van de Partij van de Arbeid... ook bij een tegenvallende uitslag bij de provinciale verkiezingen. In het NOS Radio 1-journaal zegt Cohen vanochtend dat hij er alles aan gaat doen... om te voorkomen dat VVD, CDA en PVV de meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. Ik ga door met wat ik belangrijk vind, Nederland eerlijker maken, al dus Cohen. Volgens de PvdA-leider bezuinigt het kabinet Rutte onevenredig zwaar op cultuur, zorg, onderwijs en de bijstand. Cohen zei verder dat hij inmiddels gewend is aan een rol in de oppositie. Ik ben naar Den Haag gekomen om te bereiken dat mensen kunnen meedoen in de samenleving. Welke rol ik daarin speel kan me niet zoveel schelen, al dus Cohen. De staatsomroep van Hongarije heeft drie presentatoren op non-actief gesteld... omdat ze kritiek hadden op de nieuwe mediawet. Ze vroegen om een minuut stilte... omdat de wet volgens hen een eind maakt aan de persvrijheid. De omstreden wet werd vorige week aangenomen door het Hongaarse parlement... en gaat op 1 januari in. Een speciale instantie zal erop toezien dat de berichtgeving evenwichtig is. Er mag niet te veel nieuws worden uitgezonden over geweld, seks en alcohol. Journalisten die de regels overtreden kunnen hoge boetes krijgen. De Duitse bondskanselier Merkel, Amnesty International en het Europees Parlement hebben kritiek geleverd op de wet. Op 1 januari wordt Hongarije voor een half jaar voorzitter van de EU. Maar de Hongaarse premier Orbán is niet van plan de wet te veranderen. In de abdij van Saint-Rémy in het Belgische Rochefort heeft een grote brand gewoed. Het oude deel van het complex uit de 13e eeuw is verwoest. Nou, de abdij is beroemd vanwege zijn trappistenbier. In totaal is zo'n 100.000 liter trappist verloren gegaan bij de brand. Maar de brouwerij zelf is niet beschadigd. Volgens een woordvoerder van de abdij ligt de productie van het trappistenbier nu stil. Maar zal de brouwerij over enkele dagen weer volop draaien. Dan het weer nog.